Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In een grote fraudezaak in Limburg kunnen notaris en een makelaar voor de rechter komen. Ze worden genoemd in het einddossier van een groot onderzoek naar banden tussen de onderwereld en de bovenwereld in Limburg. De zogeheten operatie Schone Handen. De hoofdverdachte in de zaak is een vastgoedhandelaar uit Kerkrade. Hij wordt verdacht van onder meer het witwassen van 2,2 miljoen euro, belastingfraude en betrokkenheid bij hashsteelt. De griffierechten, de kosten om bij een rechtbank een zaak aan te spannen, gaan voorlopig niet omhoog. Het kabinet wilde de verhoging per 1 juli invoeren, maar de SGP-fractie in de Eerste Kamer is tegen. Daardoor is er geen meerderheid voor het plan. Door de kabinetsplannen zouden de tarieven flink oplopen. Om bijvoorbeeld een parkeerbon van 40 euro aan te vechten zou een paar honderd euro aan griffiekosten betaald moeten worden. Bij gevechten tussen rivaliserende stammen in het westen van Libië zijn zeker 22 mensen gedood. Dat zeggen lokale autoriteiten. De stammen gaan morgen onderhandelen over een wapenstilstand. De Nationale Overgangsraad van Libië heeft veel moeite om plaatselijke strijdgroepen onder zijn gezag te krijgen. Vorige week kwamen in het zuiden van Libië zo'n 150 mensen om bij gevechten tussen stammen. In Griekenland zijn het afgelopen jaar minder steekpenningen betaald dan in 2010. Maar corruptie kost het land nog steeds vele miljoenen. Dat zegt Transparency International. Volgens de organisatie werd er voor 554 miljoen euro aan steekpenningen betaald. Twee jaar geleden was dat 632 miljoen. Volgens Transparency International is corruptie diep geworteld in de Griekse samenleving. Barcelona en Bayern München hebben de halve finales van de Champions League bereikt. Barcelona plaatste zich door met 3-1 van AC Milan te winnen. Bayern München won met 2-0 van Olympique Marseille. Het weer op veel plaatsen bewolkt met kans op een bui, minima rond 4 graden. Overdag in het noorden bewolkt met kans op wat regen.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 energy's 106.9 ZFM ZFM If we were dancing in the street And you looked just like an angel You looked up beside the sky Saw the birds, I wondered why they could fly away so and I couldn't wait to see you again It's you to get down.